Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Meer dan de helft van Spanje heeft weer stroom na de grote storing van maandag. Ook in Portugal gaat het goede kant op. Bijna alle elektriciteitsstations zijn weer aangesloten op het stroomnet. Door de stroomstoring zijn maandag zeker 30.000 treinreizigers in Spanje gestrand... en op vliegvelden was het een chaos. Verkeerslichten vielen uit en veel winkels en restaurants sloten de deuren... omdat er niet gepind kon worden en de koelingen uitvielen. Het stel uit Urk dat vorig jaar de instorting van een hotel in Duitsland overleefde... heeft een tweede kind naar een van de reddingswerkers vernoemd. De baby heet Christophe, naar de man die het gezin onder het puin aantrof. Het koppel verbleef vorig jaar met hun eerste zoontje in het hotel. De vrouw was op dat moment al zwanger en had dat aan haar man verteld... kort voor het hotel instorten. De vader raakte zwaar gewond, maar het hele gezin overleefde het. NOS-correspondent Daisy Moore en cameravrouw Edme van Rijn hebben een tegel gewonnen voor hun verslaggeving vanuit het Midden-Oosten. De Nederlandse journalistieke prijzen werden vanavond uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Moore en Van Rijn deden onder andere verslag vanuit Syrië... na de val van het regime van Assad eind vorig jaar. En ook van de overblijfselen van het regime, zoals de beruchte Setnaya-gevangenis. In Japan is een Chinese student van 27 twee keer gered van de hoogste berg van het land in een week tijd. De man zou last hebben gehad van hoogteziekte. De eerste keer was hij bijna aan de top van de Mount Fuji toen hij bewusteloos raakte. De tweede keer wilde hij weer naar de top om zijn telefoon te zoeken, maar raakte hij opnieuw onwel.